Een paar weken geleden kreeg het pensioenplan geen meerderheid in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen zijn onder meer bang dat mensen te weinig pensioen kunnen opbouwen. Het plan om de pensioenopbouw te verlagen moet in 2015 ingaan en moet een bezuiniging opleveren van bijna 3 miljard. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft de ATP World Tour Finals gewonnen. In de finale versloeg hij Rafael Nadal in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. Het is de derde keer dat Djokovic het prestigieuze toernooi aan het slot van de tennisseizoen wint. Hij won in 2008 en vorig jaar won hij het ook al. Nadal won het toernooi nog nooit. Hij blijft wel bovenaan de wereldranglijst staan en Djokovic blijft tweede. De Duitse autoriteiten hebben de eerste 25 kunstwerken uit de omstreden collectie van handelaar Cornelius Corlit op internet gezet, zodat rechtmatige eigenaren zich snel kunnen melden. In de woning van Goorlit in München zijn zo'n 1400 kunstwerken gevonden, waaronder schilderijen van Picasso, Matisse en Otto Dix. Van 590 daarvan moet worden uitgezocht of het om roofkunst gaat, kunstwerken die door de nazi's zijn afgenomen van Joodse eigenaren. De Bond van Wetsovertreders, BWO, begint namens tien verdachten een klachtenprocedure tegen advocaten, omdat die vandaag niet op de zitting zijn verschenen om hun cliënten bij te staan. De BWO zegt dat in een aantal gevallen daardoor zeer onwenselijke situaties zijn ontstaan. Vandaag staakten strafrechtadvocaten tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven. In populaire Hollywoodfilms voor alle leeftijden zit meer geweld dan in films voor 17 jaar en ouder. Onderzoekers van de universiteiten van Pennsylvania en Ohio in de Verenigde Staten stelden vast dat geweld in de films in de laatste 50 jaar meer dan verdubbeld is. De onderzoekers ergeren zich eraan dat films wel aan leeftijd worden gebonden als er seksscènes in zitten, maar dat dit bij geweld kennelijk niet nodig is. Het weer, een koude natte nacht, morgen een grijze dag met regen of motregen.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 Got y'all open, now you're floating. So you got to I'm alive Thank